Ewald Jong met het NOS-journaal. Gepubliceerd waarop vrijwel zeker massa-executies te zien zijn. Het is onduidelijk waar en wanneer de foto's zijn genomen... maar het lijkt erop dat de strijders van ISIS in veroverd gebied in Irak... een bloedbad hebben aangericht. ISIS had van de week al gezegd dat gevangen genomen militairen van het regeringsleger waren geëxecuteerd. In Groningen zijn bij een woningbrand in Beerta een oudere man en vrouw om het leven gekomen. Een voorbijganger waarschuwde om drie uur vannacht de brandweer. Toen die arriveerde stond de vrijstaande woning al helemaal in brand. De Groningse brandweer wist de man eruit te halen, maar een poging om hem te reanimeren was te vergeefs. De vrouw werd uren later dood in de woning gevonden. Justitie en politie in Panama beslissen morgen hoe het onderzoek naar Chris Kremers en Lisanne Froon verder gaat. Dat heeft een vertegenwoordiger van de families van de meisjes tegen de NOS gezegd. Gisteren werd bekend dat er spullen van de vermiste vrouwen zijn gevonden. Het gaat om een rugzak met mobiele telefoons, een verzekeringspasje, een digitale camera, twee BH's en 83 dollar. De Pakistanse luchtmacht heeft in de provincie Noord-Waziristan schuilplaatsen van islamitische militanten onder vuur genomen. Daarbij zijn volgens plaatselijke functionarissen zeker 100 doden gevallen. Volgens de BBC was de aanval gericht tegen Oezbeekse militanten. Die zouden vorige week betrokken zijn geweest bij de aanval van terroristen op het vliegveld van Karachi. Daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven. In groep D van het WK voetbal heeft Italië gewonnen van Engeland. Het werd 2-1. De wedstrijd werd geleid door de Nederlander Björn Kuipers en hij deelde één gele kaart uit. In groep C is Ivoorkust het WK begonnen met een overwinning. Tegen Japan werd het 2-1. Het weer, eventuele mist, lost snel op. Verder in het zuiden en oosten flinke periode met zon. In het westen en noorden hardnekkige bewolking. Bij zon wordt het 20 of 21 graden. Onder de wolken 17 tot 19 graden. Er staat een matige noordelijke wind. Morgen wat motregen.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 If I Needed You ga ik draaien in de uitvoering van Don Williams en Emmylou Harris. In het tweede uur een cover van deze song. Natuurlijk ook aandacht voor een blokje country uit eigen land in dit eerste uur. Maar eerst een drietal singles uit de States.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 You know we've been through this time and time again. I can just imagine where you've been. I sat and scratched my head as I had myself a drink. It is quite possible that sometimes I don't think. van de maand. In 1987 tekende Highway 101 bij Warner Brothers in Nashville. Who's Lonely Now was de vierde nummer 1 hit van Highway 101. De song werd geschreven door Kix Brooks en Don Cook. Crossroads, nummer 1 country hit. elkaar gekomen uit het niets. Ze zijn niet verwant aan elkaar en ze zijn niet aan elkaar gekoppeld. Als ik goed ben ingelicht hebben ze elkaar op straat gevonden. Sinds ze samen zijn reizen ze duizenden kilometers om hun muziek te laten horen. Rare naam, Midnight River Choir voor een band.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 En we vinden de song terug op zijn album The Late Great Townes van Zandt uit 1972. De song werd negen jaar later ontdekt door Emmylou Harris en Don Williams en uitgebracht als duet. Het werd uitgebracht in september 1981 als de eerste single van Harris' album Cimarron.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 you ought to know my het blokje songs uit eigen land vandaag aandacht voor Silver Eagle Express met Marianne. Peter van Vleuten met Jungle Nights. En tot slot Wendy N. met Recipe for a Heartache. if you want and if you can. magic. He's a master of his craft. When it comes to fixing guitars, some say that he's the best. He makes them sing and he makes them shine. He makes them sound just right. And if they're worn or broken, he can bring them back to life. And he just makes it show that a song can save a soul. He fills the world with music, trying to make things right. It's the only way he knows how to get out of his jungle night. was no more than a young boy when they sent him off to fight. He didn't have no questions. They said the cause was right. And they called him Doc in battle, and he'd never leave their side. He tended to the wounded, and he held the ones who died. But with all the years that passed, that war still lasts and lasts. You still can hear those voices, you still can see those eyes. He prays the music helps him to get out of his jungle night. fixing guitars, and he brings them back to life. Tunes them all with heartstrings to make them sound just right. Then he sends them out to places where everything is gone, cause he knows a little music helps people carry on. And to me, he makes it show that a song can save a soul. To fill the world with music will finally make things right. And I know he's earned his ticket to get out of his jungle night. de Haan. live in de studio opgenomen Sunshine and Snow blikt Reto Burrell terug naar het verleden en neemt hij de luisteraar mee op een muzikale momentopname van zijn meest belangrijkste levensaspecten als liefde, familie en vriendschap. De in duet met zangeres Casey Bols gezongen Let the Good Times Sing en Monday Morning 9 AM zorgen voor een vrolijk folkrandje met een licht country briesje. waitresses fill coffee cups. The banks start to make deals at the desks. Cops go out on patrol. Miners are digging coal. And health workers show up to inspect. But how many will take time to reflect? Some have ambition. Some more seem unconcerned, most are just wishing for this day to end. It's Monday morning, 9 a.m. There are the chosen few who love the work they do, and all the rest just wanna pay the bills a that slowly kills. Or are you still trying? Or do you just pretend? Who will be crying? Not this again. On Monday 13 songs op het album van The Common Linnets varieert van country tot bluegrass. Het album behoort nu al tot mijn favorieten van 2014. De Common Linnets zijn de evenknie van tal van Amerikaanse acts. De klasse druipt eraf. Sun Song staat nu scherp. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. sun brings in the light of new hope The swallows they sing in the day with songs they learn from treetop evergreen. Through heart-shaped alibis, I find I find my little piece of peace. And just outside my window, the soft wind blows eyes have ever seen. The kind komen de Duitsers niet verder dan country in hun eigen taal. Ik loop daar met een grote boog omheen. Het is zo ongeveer hetzelfde als met de vlam in de pijp country te noemen. Er zijn echter uitzonderingen op de regel. Luister maar naar Mandy Strobel met My Heart, My Love, My Soul. A fish down in the ocean deep A bird up in the sky more to you than I do. And I can't imagine why, no matter what I offer you, my heart, my love, my soul. You walk away and leave me standing out here in the cold. You show me Why don't you turn me loose? There's no more need in trying. I know now that there's no use. Why did you let me love you if it wasn't going to last? The future I have planned, but you is now back in the past. You tell me you don't love me, but you keep hanging on. It makes no sense, give me a chance to find another one. me. There's no reason to pretend. You act like you don't know me when others are around. But if you only knew it, you're to talk all over town. it wasn't going to last. The future I had planned with you is now back in the past. You tell me you don't love me, but you keep hanging on. It makes no sense, give me a chance to find another one. Why did you let me love you if it wasn't going to last? The future I had planned with you is now back in the past. You tell me you don't love me, but you keep hanging on. makes no sense, give me a chance to find another one. De Bellamy Brothers sluiten het eerste uur af. Zij steken hun voorliefde voor de meisjes uit Texas niet onder stoelen of banken. I Love Texas Girls. Ik ben zo weer terug. Tot zometeen bij het tweede uur. Oh, I love Texas girls With their big Texas smiles. With their southern roots And their western style Wearing their cowgirl boots They'll dance a country mile Oh, I love Texas girls I love them Texas wild From Rio to Madrid I've taken in all the sights. From the ladies on Hollywood Boulevard to New York's Broadway nights.